Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Griekenland heeft een lijst openbaar gemaakt met daarop de namen van meer dan 4000 belastingontduikers. Die zijn de Griekse staat samen nog zo'n 14 miljard euro schuldig. Bovenaan de lijst staat iemand met een belastingschuld van 952 miljoen euro. Het Griekse ministerie van Financiën is pas in november begonnen met het actief opsporen van belastingontduikers. Hun namen worden gepubliceerd in de hoop dat ze het nu wel gaan betalen. Maar gevreesd wordt dat veel mensen op de lijsten geld al naar het buitenland hebben gesluist. Volgens de Europese Commissie komt de schuld van alle Griekse belastingontduikers uit op zo'n 60 miljard euro. De Partij voor de Dieren wil een debat in de Tweede Kamer over milieuactivist Erwin Vermeulen. Hij is lid van Sea Shepherd en zit in Japan vast... omdat hij vorige maand een dolfijnenjager tijdens de jacht zou hebben geduwd. Sea Shepherd strijdt onder meer tegen de walvisjacht. Minister Roosentaal wil zich niet met de rechtsgang in Japan bemoeien... omdat er volgens hem geen enkele reden is om aan te nemen dat die oneerlijk verloopt. De Partij voor de Dieren noemt dat verbijsterend. Volgens Kamerlid Ouwehand heeft Japan de naam om activisten die hen dwars zitten... om politieke redenen op te pakken hand wil dat Roosentaal de Japanse ambassadeur op het matje roept. Tennister Victoria Azarenka heeft als eerste de halve finales bereikt van de Australian Open. De Wit-Russische won in drie sets van de Poolse Radwanska. Azarenka, die als derde is geplaatst, moet het in de halve finale in Melbourne opnemen tegen de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki of de winnaar van vorig jaar, Kim Kleisters. Zij staan op dit moment te spelen. Het weer, vanochtend eerst nog zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al snel toe. En in Zeeland kan tegen de avond af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Goedemorgen en welkom op dinsdag 24 januari in het programma De Nacht op 1. Eh, die in dit uur altijd meer op, eh, op de morgen lijkt dan op de nacht, vind ik. Want er zijn toch een hoop mensen, vast ook onder jullie luisteraars... die alweer uh, in de auto zitten, op weg naar het werk of iets anders. Of wie de dag echt alweer begonnen is. Nou, wij hopen daarbij een, een beetje te kunnen helpen met, met wat mooie muziek. En aan het eind van het uur met de rubriek Focus op de Wereld... waarbij ik ga praten met eh, mensen helemaal uit Japan... over hun werk, daar, wat ze daar doen en wat de verschillen zijn... tussen Japan en Nederland eh, in cultuur en wat daar leeft op dit moment. Maar goed, het eerste, eerste drie kwartier van het uur gaan we luisteren naar muziek. En we beginnen met een van mijn eh, nou, favoriete artiesten van een tijdje terug. En dat is Marvin Gaye met Let's Get It On.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 Die A-team van Ed Sheeran. Voor de RTL 4-kijkers van eh, The Voice... die zullen ook de uitvoering van Chris Hoordijk kennen. Die is eh, ook erg mooi, maar ja, niks gaat boven het origineel, zeg ik altijd maar. Van Ed Sheeran, die A-team. En het is, een, het is een jonge Britse zanger nog, die Ed Sheeran. En hij is al, al nu al gelauwerd met een Brit Award. Dat zijn ja, toch ja, maar kun je het mee vergelijken in Nederland? We hadden vroeger de MTV Awards en zo, TMF. Maar ja, dat, eh, dat is ook een beetje dood allemaal. In ieder geval, in, in Engeland zijn ze nog wel de Brit Awards... waarbij gevestigde talenten, maar ook eh, gevestigde namen... maar ook nieuwe talenten in de prijzen kunnen vallen. En hij heeft daar de meeste nominaties in de wacht gesleept. Nou, dat is toch niet niks. Onder andere voor beste album en beste single. Ik ben erg benieuwd eh, wat we verder nog van deze zanger kunnen verwachten. Het is altijd maar weer afwachten of de tweede plaat ook zo goed is natuurlijk. En dat zal hij zelf ook weten, dus ik ben erg benieuwd wat er later dit jaar van hem verschijnt. Iemand die hun naam al, eh, ja, al veel langer eer aan doen en eh, al heel erg bekend zijn. En eh, waar ik ook erg van hou, dat zijn de Doobie Brothers. Ja, dat is toch echt alweer een tijdje terug, 1972. Ik, ik bestond toen zelf nog in geen enkele vorm. Maar toen brachten zijn nummer uit... Uh, wat ik ook graag zelf op de gitaar nog wel speel. Dat heet Listen to the Music. To pick takes you in, holds you close. Ondanks dat eh, vier van de vijf UB40 bandleden eind vorig jaar failliet verklaard werden... door een rechter in Birmingham, speelt de band gewoon weer volop... en uh, eh, hoopt ze op die manier weer allemaal eh, wat centjes binnen te krijgen. Ook in Nederland doen ze aan. Er staat een uitverkocht concert in Enschede op het programma. Dus helaas geen kaartjes daarvoor meer verkrijgbaar. Maar de vijfkoppige band zal ook te zien zijn in Tilburg. En als u daarop googelt, dan kunt u daar misschien nog wel bij zijn. Eh, later dit uur ga ik bellen met de eh, Nederlanders in Tokio in Japan. Een heel eind weg over hun leven daar. Eh, maar voorlopig luisteren we nog even naar muziek.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 Me and little brother would join right in there. Singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy sing bass, Mama sing tenor. Me and little brother will join right in the in the sky. Now I remember after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone on, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while. Daddy'll sing bass. Mama sing tenor. Me and little brother will join right in there. Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. Oh no, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy'll sing bass, Mama sing tenor, me and little brother will join right in the, in the sky, Lord. guy, Lord. from browsing through postcards with views. I've touched the sugar cube. I put in my mouth the sweetened things. Uh, everybody's just looking down on miniatures of important statues, comparing them at every boutique. The cheaper over there, but those were too hot, it's far away from the beach. The only thing around the corner is the ATM. We spend our money at the don't feel alone. John Allen met In Your Light. Dat is een, eh, een kleine hit eh, in 2011. Eh, en het grappige is, ik volg op Twitter volg ik Caries van Houten. En die had hem alweer gespot voordat, voordat hij echt een beetje doorbrak. En dat doet zij wel vaak. Zij ontdekt dan af en toe van die muzikale talentjes. Singers, songwriters met name. En daar post dan een filmpje van. En vaak merk je dan dat hij even later wordt dat ergens opgepikt. Dus als je als je een beetje van dit soort muziek houdt, dan is dat een tipje om, uh, om Karis van Houten te gaan volgen op Twitter. moet je doen. Straks eh, in de nacht op één, in het laatste uur van de nacht op één, wat eigenlijk nu beter de dag kan heten, want nou ja, half zes, de dag is toch echt alweer begonnen. Ehm, hebben we focus op de wereld en daarbij praat ik met eh, christelijke hulpverleners uit Japan, uit Tokio die daar, die daar allerlei mooi werk doen. En dan gaan we even praten over de verschillen tussen Japan en Nederland. Over wat daar op dit moment speelt in de actualiteit. En, en nog veel meer. Eh, maar we gaan eerst nog even luisteren naar muziek. En dat is het nummer Songbird van Gillian Edwards. Oh, your song of beauty. Oh, it's your love that makes my spirit fly. Listen to the whispering waters, sounds of wonder in the sky. I hear your song of beauty. Oh, it's your love that makes my spirit fly. you and me together, a mirror me and you. Change these colors, sweet, true like I will be. You and me together, together feel complete. Listen to the whispering waters, sounds of wonder in the sky. I hear a song of beauty. Oh, it's your love that makes my spirit fly. Listen to the whispering waters, sounds of wonder in the sky. I hear a song of beauty. Oh, it's your love that makes my spirit fly. Beauty will fade away, riches will decay. But blessed are those who trust in the Lord. The wells will not run dry. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na, you are my song of beauty. Da da da da da da da da. sky. I hear your song of beauty. Oh, it's your love that makes my spirit fly. Listen to the whispering waters, sounds of wonder in the sky. I hear your song of beauty. Oh, it's your love that makes my spirit fly. Oh, it's your love, it's your love. that makes my spirit fly. Ik heb de mensen uit het dorp gedag gezet. Het is half zes ochtends en mijn bus vertrekt. Ik heb mijn rugzak naast me neergelegd en daarna het geluid van stilte opgezet. Ja, ik ben onderweg. En als ik door het raam naar buiten kijk, zie ik honderd kleuren groen. Geen idee waar we zijn, geen idee waar naartoe. Ik tel de strepen op de weg, wat zou ik verder moeten doen? been er zijn vast veel van jullie die nu luisteren... die eh, onderweg zijn in de auto, op weg naar werk of, eh, of andere bezigheden. En eh, deze gebroeders die, die zongen daarover. Ehm, in het item Focus op de Wereld spreek ik straks met Geert de Bo. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, vandaag in Focus op de Wereld spreek ik met Geert de Bo, helemaal uit uh, Tokio. Toch Geert? Goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou is het eh, ook nog morgen, hè, geloof ik, nog net, of niet meer? Nou, het is hier al begin van de middag. Het is hier eh, kwart voor twee inmiddels. Ah, kwart voor twee. Kijk, nou, hier worden de mensen net wakker. Dat, dat weet je, want je bent al vaker te gast geweest in dit programma, hè, geloof ik? Ja, ja dat klopt. Ik heb, volgens mij duurt het een beetje om en om, want je, je woont daar samen met jouw vrouw, Eline. Ja. En ik eh, kan me herinneren dat ik haar in november volgens mij gesproken heb. Ja, precies, dat klopt. We wisselen elkaar inderdaad een beetje af. Hangt eh, vanaf eh, van onze agenda wie er op dat moment thuis is. Kijk, en vandaag is Eline aan het werk of, of weg? Ja, ja. Oké. kun jij, want ik, heb, ik was er wel bij in november, maar ik denk misschien een groot deel van de luisteraars... dat die geen idee meer hebben waar het, waar het toen over ging. Kun jij eens vertellen wat jij samen met Eline in Tokio zo ongeveer doet? Ja, wij zijn eh, uitgezonden vanuit Nederland namens eh, de GZB als eh, kerkplanters. Wat is de dus GZB? <clears throat> de GZB is uh, Gereformeerde Zendingsbond in de Protestantse Kerk van Nederland. En wij zijn dus uitgezonden om hier de Japanse kerk te ondersteunen in het beginnen van nieuwe kerken. En onze taak ligt hier met name in het centrum van Tokio, de grootste stad van de wereld. En eh, in het centrum zijn eigenlijk eh, heel weinig kerken, bijna geen kerken. Eh, maar een hele groeiende bevolking, met name jonge mensen. En onder die jonge professionals proberen wij een kerk te planten, zoals ze dat noemen. Ja, want het christendom is nou niet echt de meest gangbare religie daar hè, in, in Japan. Nee, christendom is heel klein in Japan. Min, officieel minder dan 1 procent. Eh, en als je kijkt naar uh, protestants-christenen, wij zijn eh, protestants, dan is dat minder dan een half procent. Als je kijkt naar mensen die regelmatig een kerk bezoeken, dan kom je op niet veel meer dan 0,2 procent. Dus dat is een heel, heel klein deel van de Japanse bevolking maar. Ja, en die hopen jullie een heel klein beetje te helpen groeien. Ja, precies. Want, wat staan mensen daar dan, staan ze daarvoor open? Want ik, ik denk wel eens, in Nederland hebben we natuurlijk, daar, daar is juist het christendom is een beetje van oudste eh, de meest, meest aanwezige eh, religie, of de meeste mensen die, dat aanhangen. Eh, maar dat brengt ook een hoop ja, hoe zeg je dat, bagage met zich mee. Hè? Mensen die zeggen, ja, die christen man in het verleden, al dat, die wijzende vingers en weet ik het wat. En in Japan weten mensen er misschien niet zoveel van af. Is, is, is dat een kans of juist een beperking? Ehm, ja, allebei. In Japan weet men eh, inderdaad veel minder vanaf. De meeste jonge mensen zijn redelijk blanco waar het gaat om christendom. Alhoewel ook tegenwoordig wel de, heel vaak de vinger gewezen wordt met name naar Amerika... wat dan nog steeds als een eh, christelijke natie gezien wordt. Hè, waarom eh, beginnen die dan oorlogen in Irak en dergelijke. Dus, dus ja, dat is wel heel dubbel dat gevoel. Maar tegelijkertijd is christendom ook hier bekend in Japan als de westerse religie... die scholen en ziekenhuizen begon eh, anderhalve eeuw geleden. Dus ja, er zijn hele um, gemengde gevoelens hebben mensen daar tegenover. Maar zeker jonge mensen die ook meer reizen, die ook tijden in het buitenland eh, wonen om te werken of te studeren, die staan daar zeker wel tot zekere mate open naar het christgeloof. Ja, want hoe lang zit jij nu in, in Tokio samen met Eline? Wij zijn um, ruim acht jaar in Japan inmiddels, waarvan het laatste dikke zes jaar in Tokio. Oké, en jullie zijn daar een, een, soort kleine kerk begonnen. Hoe, hoe staat het daar nu mee? Ja, nou, dat gaat heel goed met die, met die gemeente, die kerkelijke gemeente. Die zijn we ehm, drie jaar geleden begonnen eh, en eh, ja, die groeit. Eh, die is nu wekelijks op een zondag komen daar zo'n 60, 70 mensen bij elkaar. En nou ja, daar zijn we heel blij mee. Dat klinkt voor Nederland misschien heel klein. Mhm. Maar in Japan is een gemiddelde kerk is 30 mensen ongeveer. Dus eh, nou ja, dan zijn we heel blij dat we al bijna op het dubbele zitten. Ehm, terwijl we, ehm, zeg maar zeker waar het, om, waar het, gaat om de wekelijkse dienst... nog maar anderhalf jaar geleden daarmee zijn begonnen. Ja. Dus we zijn heel dankbaar voor die groei. Ook echt mensen die nieuw eh, het christelijk geloof omarmen. Ehm, en eh, nou, dat is heel bemoedigend. En, zijn dat dan echt, zeg maar die 60 mensen, zijn dat echt de juppen? Dus echt de, young professionals? Ja, dat is een groep waar wij ons heel op richten. Mensen die ja, eh, hard werken, maar die ook heel veel invloed hebben op de Japanse samenleving. Die um, invloed hebben op het denken, op de cultuur. Eh, die bijdragen aan eh, de toekomst van Japan. En ja, dat is ook niet toevallig, omdat we geloven dat ja, als er iets in het leven van die mensen verandert... dat dat niet alleen een effect heeft op het leven van die individuen... maar dat dat de samenleving in deze stad ook zal verbeteren. Wat, ik wel eens hoor van eh, mensen die helemaal niks hebben met geloof... die zeggen ja, dat, eh, dat christendom dat is, eh, dat is voor mensen die, die in de put zitten... en die allemaal ellende meemaken en dan zoeken ze maar een houvast... en dat wordt dan maar het geloof. Maar dat geldt niet echt voor de juppen. Want die hebben in principe hun leven natuurlijk prima op orde. Hebben een goede baan. Hebben een, hebben een hoopvolle toekomst. waarom waarom ja, besluiten zij om te gaan geloven? Ja, nou, dat klopt. Zo wordt er in Japan ook gedacht. Eh, dat christendom, eh, die westerse religie, dat is echt inderdaad voor de zwakkere mensen. Eh, en ehm, dus zou je zeggen, nou dan is dit een van de doelgroepen die het minst open daarvoor staat. Nou, aan de buitenkant klopt dat verhaal. Ze zijn het meest succesvol. Ze zijn de droom van ieder Japanner. Ehm, maar als je met hen praat en ze leert kennen, dan blijkt dat dat een buitenkant is. Dat ook al verdient men veel geld, ook al heeft men een hele goede Ehm, positie in de maatschappij dat, dat mensen ze absoluut niet gelukkig maakt, ook al dachten ze van wel. En dat heel veel mensen juist ontzettend worstelen met allerlei emotionele problemen, met de druk op het werk. Dat heel veel van die succesvolle jonge professionals eh, depressief eh, worden. Het zelfmoordcijfer is heel, heel hoog onder eh, onze doelgroep. Oh ja. dus daar is een hele andere realiteit dan die van de buitenkant. Oké, okay. there's more than meets the eye zoals de Engelsen zeggen. En in zekere zin is het dus wel waar dat het christelijk geloof eh, eh, misschien is voor eh, de, de zwakkere mensen. En dus mensen die ook erkennen van, nou ja, ik kan niet alles op eigen kracht. Ik maak fouten en fouten worden in Japan niet makkelijk vergeven. Dus vaak geen tweede kans. Ja. Dat die mensen ontdekken in het christelijk geloof, hé, hey, maar... Ehm, er is een God waar ik wel een tweede kans bij heb en waar vergeving is. En dat heeft heel enorme impact op hun leven. Wat is jullie eh, doelstelling met die kerk? Dan willen jullie nog verder groeien? Willen jullie ergens anders ook nog iets oprichten? Wat is, eh, wat is jullie plan? Ja, ons plan is eigenlijk... De, de kerk zelf is niet ons eindpunt. We geloven heel erg in eh, dat die kerk een bijdrage levert aan de stad. Dat we zien dat er allerlei problemen zijn, ook juist in zo'n grote stad. En dat je als kerk een bijdrage kunt leveren om ja, die stad eigenlijk nog mooier te maken. Om het leven daarin mooier te maken dat eh, God niet alleen in individuele levens werkt, maar ook in die stad. En daarvoor is één kerk natuurlijk, eh, ja, eh, maakt geen enkel verschil. Dus onze hoop is heel erg dat we een beweging, wat we een kerkplantingsbeweging noemen, dus dat er meerdere kerken begonnen worden. Dus onze kerk denkt nu al na over de tweede kerk. Dus inmiddels een dominee hebben we daarvoor ook aangenomen die de voorbereiding voor de volgende kerk begint. En zo hopen we een beweging op gang te brengen van kerken die op verschillende plekken en op verschillende manieren eh, ja, ondersteuning bieden aan de mensen die hier eh, wonen en werken. Ja, het klinkt alsof jullie nog lang niet klaar zijn daar in Tokio. <laughs> Nee, dat, eh, er is nog hoop werk te doen, dat klopt. En, en hoe zit het, want jullie zijn er dus al echt een aantal jaar geleden, wat zijn je, acht of negen jaar geleden heen gegaan. Ehm, ja. voel je je nog wel een Nederlander? ja hoor. <laughs> ik denk dat we zijn en blijven Nederlander. Het is ook niet zo heel makkelijk om in Japan echt helemaal in te raken. Is altijd een, toch altijd uiteindelijk een soort eh, muur tussen eh, Japanners en de buitenlanders. Die letterlijk ook eh, ja, de buitenstaanders worden genoemd in, in het Japans. Oh ja? Um, ja, ja, dus uh, Japanners zijn ontzettend vriendelijk en gastvrij. Maar heel diep voel je toch altijd dat er een, een, ja, een uiteindelijk een muur tussen, tussen in staat... en dat je nooit hun ziel helemaal zult begrijpen. Het, het is ook een land waar helemaal toegelaten wordt. Het is ook een land waar maar weinig eh, buitenlanders wonen, hè, geloof ik. Want ik, ik las dat, dat 99% van de Japanners is ook echt zeg maar, een pure Japanner. Ja, dat klopt. Ja, het is echt nog een monocultuur. Dat komt misschien dan ook eh, wel, omdat buitenlanders zich dan uiteindelijk misschien... Ja, niet, ze zijn dus wel welkom, maar niet echt om echt te integreren als, als, als Japanner. Nee, dat klopt inderdaad. Er zijn ook maar heel weinig bijvoorbeeld... Eh, eh, arbeiders uit andere landen. Dat begint wel meer te komen omdat de bevolking hier krimpt, maar dat is heel weinig. Dus je hebt heel weinig eh, immigranten. En Japan is ook ja, heel moeilijk doordringbaar voor westerse bedrijven. Dus dat zijn inderdaad een hele relatief kleine groep buitenlanders. Plus dat historisch er altijd een, ja, toch een wantrouwen is naar buitenlanders. Altijd de angst dat het eh, de Japanners beroofd van hun Japanse identiteit. Eh, ja, is dat het? Is, is het een soort nationalisme? Ehm, <clears throat> nou ja, dat is een van de factoren die wel meespeelt. Eh, de hele diepe trots. Niet altijd noodzakelijk nationalisme in de zin van ehm, heel erg tegen buitenlanders gericht, maar wel men is heel voorzichtig en heel erg van ehm, ja, dat eh, Japan zelf, de eigen producten, dat dat toch net superieur is. Ja. En dat ligt niet, ligt niet heel erg aan de oppervlakte, maar als je mensen beter leert kennen in die samenleving, daar lang in leeft, dan voel je zulke soort eh, gevoelens wel. Het, is ook niet echt iets eh, waarbij het klinkt alsof dat gaat veranderen de komende jaren. Nou, Japan, zijn samenleving zal niet zo heel snel uh, veranderen. Alhoewel je het nooit weet, ook na de oorlog is opeens de economische situatie in Japan natuurlijk in heel snel tempo veranderd. Dus je weet het nooit, maar eh, het is niet aannemelijk dat daar eh, plotseling allerlei hele grote verschuivingen plaatsvinden. Is het wel, is het wel fijn voor jullie om dan daar te wonen als, als Nederlanders... als je eigenlijk weet dat je nooit echt onderdeel zult zijn van, van, van de bevolking? Ja, wij op zich eh, we hebben het hier prima, want Japan is ook een prachtig land. Dus zoals ik zei, het is toch uiteindelijk wel gastvrij. Uh, mensen zijn vriendelijk. Japan is een heel veilig land. Ehm, ik weet niet of dat heb ik vast wel eens verteld, onze kinderen reizen zelf met de trein 35 kilometer dwars door de stad. Nou zou ik nooit van mijn leven eh, in Nederland ze laten doen, maar eh, eh, hier is dat geen enkel probleem. Hoe bedoel je, dat zou je ze nooit in Nederland laten doen? Nou, helemaal alleen kinderen van 7, 8 jaar oh, met oh, de trein laten reizen. Dat zou ik in Nederland niet zo gauw doen, maar dat is hier geen probleem. Je kunt je fiets hier nog, hoef je niet op slot te zetten als je een keer de deur eh, vergeet dicht te doen, dan is geen probleem. Als je portemonnee verliest, dan eh, zal iemand hem eh, keurig netjes wegbrengen. Meen je dat? Dus, dat zijn, ja, dat is absoluut waar. Die, diefstal is gewoon eigenlijk geen issue? Nou ja, kijk, het is niet dat het helemaal niet gebeurt, maar over het algemeen is dat hier heel normaal inderdaad. Dat, dat is hier allemaal heel anders. Dus er zijn absoluut ook een heleboel prachtige kanten aan het leven in Japan. Ja, maar toch, dat, dat, zijn allemaal dingen die, die klinken mij eh, bijzonder fijn in de oren... van als ik daar bijvoorbeeld eh, een half jaar heen zou gaan. Maar als je daar negen jaar zit, dan, dan moet je er toch ook wel thuis willen gaan voelen. Ja, nou ja, we voelen ons ook wel thuis. Het is niet dat we, heb je ook vrienden en eh, zeker ook in een kerk probeer je natuurlijk wel ook een andere cultuur te brengen. Juist omdat je gelooft dat wij ehm, ja, door God geaccepteerd worden, probeer je een gemeente ook te zijn waarin iedereen um, zoals die is geaccepteerd wordt. Dus daar voelen we ons zeker wel thuis. En eh, ja, we hebben ook natuurlijk altijd geweten dat we hier... Ehm, zijn met een tijdelijke opdracht om de Japanse kerk te, te ondersteunen. Eh, dus eh, ja, ik zou ook niet uh, 1, 2, 3 kunnen beloven dat ik hier de rest van mijn leven zou blijven. Nee. Dan verlang ik toch wel soms heel erg terug naar Nederland. Ja, alhoewel je hebt, je hebt natuurlijk wel lekker je gezinnetje daar, want jullie hebben een hoop kids samen, hè? Ja, we hebben vijf kinderen, dat klopt. Allemaal nog vrij jong? Ja, tussen de 12 en de 2. Dus de meeste zijn ook gewoon in Japan geboren? Ja, onze drie jongste kinderen, drie dochters, zijn eh, alle drie in Japan geboren. Oké, maar je hebt wel de intentie om op een gegeven moment weer met z'n allen terug naar Nederland te gaan? Ja, ja hoor. Dat onze toekomst die zien we hier niet uh, op lange termijn hier in Japan. Het is echt het idee dat we ja, zeg maar onze goede, meest actieve jaren hier uh, aan geven. En eh, op een gegeven moment is het ook goed om het stokje weer over te geven aan anderen. En heb je er al, en, eh, heb je er al een concreet idee bij? Te maken. nou, dat nog niet. Dat hangt ook heel erg vanaf hoe de dingen in de gemeente verder gaan. En de hoop is erg dat, we, dat je die beweging op gang brengt. Dat een kerk, in ieder geval dat we daar voldoende aan hebben kunnen investeren. Dat de kerk zelf verder gaat zelf groeit, zelf volgende kerken begint. En dan is het op een gegeven moment eh, voor ons ook goed om weer terug te gaan. Ja, maar, maar is het meer eh, zeg maar vijf jaar of vijftien jaar? Eh, meer vijf jaar. Oké, oké. Nou, ik ben benieuwd. wat is daar een beetje het nieuws van de dag in, Japan? Ja, ehm, nou vandaag hier in Tokio is het nieuws dat er eh, sneeuw ehm, eh, ligt. Vijf oh. centimeter sneeuw, dat gebeurt niet zo vaak. Ik geloof zes jaar geleden dat er zoveel sneeuw lag. En dan eh, ligt het openbaar voer gelijk half plat. Oh ja? Ehm, dus onze kinderen kunnen plotseling naar school vandaag. Nou, dat is toch goed te horen voor ons in Nederland ook. Dat, dat niet alleen de NS faalt met sneeuw. Nee, precies. Dat gebeurt ook hier. Dat is ook lastig. En ja, verder in Japan is er in de politiek gebeurt veel... Ehm, Japan, eh, noem ik net geloof ik al, is heel gaan vergrijzen. Eh, dus zijn, eh, maar het gaat om pensioenen en de sociale verzorgingsstaat zijn er veel zorgen. Dus is het huidige kabinet bezig om met plannen voor het verhogen van de ehm, BTW. En dat levert hier heel veel discussie op. Wij moeten er altijd om lachen, omdat we in Nederland natuurlijk gewend zijn, wat is het, 20 procent? 19, ja. Hoeveel, 19, en, hoeveel is dat in Japan? Hier is het 5 procent. Dus eh, daar moeten we altijd om glimlachen als er zo uh, gediscussieerd wordt over eh, om het wel of niet naar 8 procent of zelfs 10 procent omhoog te halen. Ja, het is maar net waar je aan gewend bent. Ja, precies. Want wat, wat is de pensioenleeftijd in Japan? ik geloof ook rond 65. Oké, dat is wel gelijk. Ja, maar heel veel mensen die, hier rondkomen blijven daarna toch wel weer werken. In andere functies ziet heel veel mensen want als er constructie is eh, op, op een weg, eh, dan staan daar mensen keurig niks verkeerd te regelen. Dat zijn bijna altijd eh, oudere mannen van boven de 65 die als omdat hun pensioen niet voldoende is, zulke soort baantjes nog hebben. Oké, en wordt er ook al gepraat om die pensioenleeftijd te verhogen? Nou, daar is niet zo heel veel discussie over. Het is veel meer inderdaad van, wordt er pensioen tot een bepaalde hoogte dan kan dat verzekerd worden. Of uh, ja, moet inderdaad er toch veel meer geld bij om dat nog te kunnen betalen. Ja, ik, ik moet je bedanken Geert, we zijn door de tijd heen. Bedankt voor jouw update uit Tokio en hopelijk tot eh, nog eens spreeks. Ja, tot ziens, tot de oh, volgende keer. Tot ziens. Mijn naam is Renze Klamer, dit was de Nacht op 1 en straks luister je naar het uitgebreide Radio 1 Journaal. Fijne dag.